Magdalena, je blijft is nummer één. Magdalena, doe laat me niet alleen. Magdalena, ik hou toch zo van jou. Magdalena, ik blijf je altijd trouw. Magdalena, je blijft is nummer één. Magdalena, doe laat me niet alleen. Magdalena, ik hou toch zo van jou. Magdalena, ik blijf je altijd trouw vind je toch zo mooi, ik vind je toch zo lief. Je bent voor mij de vrouw waar ik zoveel van hou. Ik vind je zo apart, je bent steeds in mijn hart. En als ik jou zie gaan, blijft mijn hartje bijna staan. Soms dans je uit de maat, dan word ik wel eens kwaad. Maar als ik dan wat zeg, loop jij al heel kwaad weg. Dan dans je mij voorbij, een ander aan je zij. Maar is het al gedaan, dan zien ze ons weer samen gaan. Magdalena, jij blijft steeds nummer één. Magdalena, u laat me niet alleen. Magdalena, ik hou er zo van jou. laat niet alleen. Magdalena, ik hou toch zo van jou. Magdalena, ik blijf je altijd trouw. Magdalena, jij blijft steeds nummer één. Magdalena, doe laat me niet alleen. Magdalena, ik hou toch zo van jou. Magdalena, ik blijf je altijd trouw. Magdalena, jij blijft steeds nummer één.